10 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er waren vannacht weer veel luchtaanvallen in Gaza en Israël. Het leger van Israël probeerde de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook te doden, maar dat lukte niet. Zijn huis werd wel verwoest, maar hij was waarschijnlijk niet thuis. Het Israëlische leger zegt dat vannacht 150 doelen zijn aangevallen. Ook vanuit Gaza werden flink wat raketten de lucht ingeschoten. Wil je meer weten over het geweld van de afgelopen dagen? Check dan onze uitlegvideo op het NOS op 3 YouTube-kanaal. In een woonwijk in Assen is het een flinke puinhoop. Er werden vannacht een bushokje opgeblazen, spullen in brand gestoken op een voetbalveldje... en wegen geblokkeerd met winkelwagens en fietsenrekken. In het donker heel gevaarlijk, zegt de politie. Die is nog op zoek naar wie het gedaan hebben. Als je wil backpacken of studeren in Australië moet je echt nog even geduld hebben. Het land gaat pas over een jaar de grenzen weer openen voor mensen uit het buitenland. Er is nog steeds veel kritiek op die strenge coronamaatregel. Maar de Australische regering is niet van plan om de boel aan te passen en toch eerder open te gaan. De Graafschap moet hun wens om te promoveren naar de Eredivisie nog een jaar in de ijskast zetten. Nadat ze kansen verprutsten om tweede in de competitie te worden, lukte het gisteren ook niet via de play-offs. De club uit Doetinchem verloor met 3-2 van Rode JC. Een flinke domper, zegt de aanvoerder. De laatste twee wedstrijden heb je het in eigen hand. Maak je het, eh, maak je het niet af. Enorm zeur dat we dit met, met z'n allen voor elkaar krijgen, dat we het zo, eh, zo weggeven natuurlijk. Eh. Roda speelt donderdag de halve finale om promotie, net als NEC en NAC Breda. En ook de nummer 16 van de Eredivisie komt daar nog bij. Maar welke club dat wordt, dat weten we vanmiddag na de laatste competitiewedstrijden pas. Het weer, net als gisteren, vallen er in het hele land buien. Langs de kust, kans op zon en het is zo'n 17 graden.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 Dus het, eh, eigenlijk het beste weer om nog een paar uurtjes thuis te blijven en lekker naar muziek te gaan luisteren. Eh, op deze zondag maken we eigenlijk een ontdekkingsreis langs eh, door de jazzmuziek. Eh, ja, bekend en minder bekend werk aan bod komen. En eh, zeg maar de rode draad door deze uitzending is de vibrafoon. Dat is toch een prachtig instrument wat in de jazz behoorlijk vaak gebruikt is, zou ik zeggen. Dus bekende vibrafoonspelers die aan bod komen zijn natuurlijk uh, Frits Landersbergen, Lionel Hampton, Red Norvo, Bobby van Milt Jackson, Colt Shader, Roy Ayers, Bill Ware, een nieuwere. En, en, en, en, een vrouw, die Amerikaanse Sasha Berliner. Eh, een, een, ja, een dame van 21 jaar die eigenlijk het helemaal maakt. Eh, en de Belgische band Compro Oro. En ja, natuurlijk ook de nodige vocalisten in dit programma. Shirley Horn, Fee Klaassen, Mathilde Santink... Ann Burton, Sarah Vaughan, Joe Harrop, Dee Daniels, Jenny Evans. Nou, te veel om op te noemen. Dan heb ik nog een paar blazers die ook zeker langskomen. John Coltrane, Benjamin Herman... En twee bands, de Chris Barber Jazzband en de Brianna, Thomas Band. Die is wat onbekender, maar zeer, zeer, zeer de moeite waard. Kortom, het belooft een mooie uitzending te worden. Ik heb er zin in, jullie hebben er zin in. En eh, in ieder geval fijn dat je luistert. En eh, we beginnen natuurlijk met eh, iemand die in uh, Zandvoort wel heel erg bekend is. Frits Landsbergen. Met een nummertje wat we kennen van Dave Brubeck. Het staat op een cd'tje Two of a Kind in 1995. Louis van Dijk op de piano. John Engels op de drums. En Edwin Corsilius op de bas. Take 5. Ja, mooi nummer om deze eh, uitzending mee te starten. Dat was natuurlijk Frits Landsbergen op de vibrafoon. En de vibrafoon is een muziekinstrument dat net als de marimba eh, onderdeel is van de slagwerkfamilie. Het waren ook dan drummers die het instrument voor de jazz ontdekten. Het legendarische verhaal is dat Lionel Hampton... Eh, toen drummer was bij Louis Armstrong... in een hoek van een NBC-studio een vibrafoon zag staan... en er een beetje op ging zitten klooien. Hampton besloot, toen hij dat geluid hoorde... om bij de volgende opnames eh, eh, van Louis Armstrong... de vibrafoon te gebruiken. En dat nummertje heet Memories of You. Het is een sterk verhaal. Het blijkt achteraf niet helemaal waard te zijn. Een ander. En dat was een meneer die heette Paul Barberen ook een drummer. Die was eigenlijk de eerste die de jazzopnames met de uh, maakte. Maar ik vind het wel leuk om dit nummer van Louis Armstrong en Lionel Hampton... Als, eh, op de vibrafoon te horen uit 1930. Memories of You. sunrise, every sunset too, babe, seems to be bringing me memories of you. Now, honey, here and there, everywhere, scenes that we once knew, oh, and they're all just recall memories of you, baby. How I wish I could forget those happy yesteryears, yesteryears that have left a rosary of tears, rosary of tears, baby. Oh no, your face beams in my dreams, in spite of all I do, oh baby everything seems to bring mm, memories of you. Tijd is natuurlijk eh, zeer, zeer matig. Maar toch wel grappig om eh, een van de eerste opnames met de vibrafoon eh, te horen. En de man die dat bespeelde was Lionel Hampton. Maar daar kom ik nog wel een keertje op terug. Dat is wel een van de allerbekendste vibrafonisten natuurlijk. ja, het is niet alleen de vibrafoon achter elkaar. We draaien ook natuurlijk gewoon tussendoor andere nummers. En daar kwam, kom ik bij een zangeres, een pianiste Shirley Horn. En eh, die heeft ooit een super eh, muziekje op de eh, LP gezet, CD gezet. You Won't Forget Me. En daarin wordt ze begeleid door een aantal hele bekende jongens. Ik moet eens even kijken wie dat allemaal zijn. Uh, Winton, Marsalis, Toets Tielemans, Maas Davies. ja, die hebben echt op geholpen. Dit nummer is een van haar bekendste nummers... waar ze ook heel veel succes mee gehad heeft. You Won't Forget Me. Ik draai hem niet helemaal. Ik geloof die acht minuten duurt. Een stukje. for. and it will happen that now and then you'll fall to wondering if we shouldn't have tried get me. On nights like this, the moon will cast on you. The shadow you are, with whom you are. You'll think of me Nou, het is echt een prachtig nummer. Dit is eh, echt grote klasse. You Won't Forget Me. Nou, dat zullen we zeker niet doen van eh, Shirley Horn. Zij, is, uh, eh, wordt hier begeleid overigens ook door haar vaste begeleiders van haar trio. Charles Abbeys op de bas en Steve Williams op de drums. En trompetist herkende je natuurlijk meteen Miles Davis. ja, we zijn toch in, nog in de rustige hoek, zou ik zeggen. En dan, wat ik een mooi nummer vind, en dat is het, de muziek uit de film Cinema Paradiso is door heel veel jazzmuzikanten eh, opgenomen. Maar dit komt van een cd'tje van Beyond the Missouri Sky in 1997. Charlie Helen op de bas en Pat Manatee op de gitaar. En dat draai ik gewoon een stukje. Prachtige muziek voor de zondagochtend. Oh, ik moet hem even goed zetten. sound gecomponeerd door uh, eh, eh, Morricone natuurlijk... maar mooi vertolkt door deze twee grootheden uit de jazz. Um, vibrafoon staat centraal, zei ik al. En dan kan je die om Lionel Hampton heen. En ik las laatst weer eens dat deze man... de Grammy Lifetime Achievement eh, Award heeft gekregen in 2021. Dat is zeg maar... die wordt uitgereikt aan artiesten die tijdens hun leven... creatieve bijdrage hebben geleverd... van uitzonderlijke artistieke betekenis op het gebied van opnames. Nou, dat kan je wel stellen van deze man natuurlijk. Eh, dit is een mooi nummertje van hem op de vibrafoon. Flying Home, Lionel Hampton. Opname 1954. Thank you. Lionel Hampton. En nu heb ik klaarstaan eh, een, een, een Nederlandse eh, zangeres. Een, v. Klaassen is haar naam. Heeft al de nodige cd's gemaakt. Deze cd is uit 2020, eh, dacht ik, uit mijn hoofd. En het is getiteld Close to You. En zij speelt daarop met Roland Jacobs piano... Frans van de Geest bas, Marcel die is op de drums... Daniel de Moraes gitaar... en René Tenkate uh, de vibes... Dat is alleen op het eerste nummer trouwens te horen. Ik draai nummertje drie. ze heeft allerlei gasten ook op deze cd. Hermine Deurlo zie ik staan, Benjamin Herman. Eigenlijk een heel leuke cd. En dit is een nummertje, dat ken je misschien nog... van een groep die heet Chicago. Kwam ook een beetje uit de rock jazz. If You Leave Me Now. If you leave me now, you take away the biggest part of me. take away the very heart En dat was uh, V. Klaassen. Leuk cd is dat. Gaat meer een beetje de kant van de pop uit. Maar is toch zeer de moeite waard, zou ik zeggen. Ehm, en dan heb ik klaarstaan een trompetist. Eh, John Coltrane. In de vorige keer dat ik aan de beurt was... heb ik een nummertje gedraaid van hem. Eh, dat werd uitgevoerd door Carlos Santana. Maar toen dacht ik... eigenlijk moet ik ook weer eens de... de Naima heet dat. komt van Zion Steps. Is een prachtig nummer. En in vorig jaar, in 2020, is er een cd uitgebracht van eh, John Coltrane, Giant Steps. 60ste eh, verjaardag, deluxe editie. Er staan allerlei andere tracks op. Maar ik heb toch gekozen voor de gebruikelijke. Het is wel geremasterd, dus hij moet goed klinken. Komt-ie. poosje geleden, na een poos, een tijd geleden... ontdekte ik dat dat NPO Extra gewoon te ontvangen is op je tv. Bij Ziggo is dat kanaal 222. En daar worden hele mooie documentaires uitgezonden. Ook eh, oude opnames van eh, het Noordzee Jazz Festival. Eh, zeer, zeer aanbevolen. Ook hele mooie muziekdocumentaires. Eh, kortom, voor de jazzliefhebber uh, vaker daarnaar kijken, zou ik zeggen. En zo zag ik een poosje geleden een opname van Mathilde Santing. En dat, dat, dacht ik, nou, dat moet toch ook weer eens draaien. Dat is aardige muziek. En zij doet nu het nummer Don't Let the Sun Catch Your Crying. Dat komt van een cd'tje uit 2001, New Amsterdam. Eh, in, in de, ik herkende Peter Thiehuis als gitarist... en Ruud Preels op de vlugelhoorn. Mooi nummertje ook. Komt-ie. crying at my front door. Your mama's done turned salty, baby. Sandring. En eh, ja, dan is het de hoogste tijd voor weer eens een uh, vibrafonist eh, bij te pakken. En dan heb ik gekozen voor Bobby Hutcherson. En die speelde mee op een cd'tje van Dexter Gordon. The Other Side of Round Midnight. Nou, Round Midnight is natuurlijk een soundtrack uit de film. En volgens mij hebben ze in dezelfde tijd ook deze opgenomen. En op, in die band spelen Herbie Hancock piano... Pierre Michelot op de bas op dit nummer... en Billy Hackens op de drums. Eh, het komt allemaal van de cd, Dex en het nummer heet It's Only a Paper Moon. Het is een heel lang nummer, dus ik moet hem ergens afbreken. mooi nummertje. Zonder Dexter Gordon zelf, maar je hoorde de band eh, aardig eh, eh, spelen. En vibrafoon natuurlijk, Bobby Hutcherson. leuk. En dan kom ik bij een vrij onbekende zangeres. En haar naam is Suzanne Alexandra. Zij is volgens mij geboren in Estonia. En maakt mooie muziek. Het dit is van haar nieuwste cd. The Siren, CD cd'tje uit 2021. Blame It On My Youth. Een bekend nummer. Maar we, gaan eens gewoon luisteren hoe je haar vindt. Susanna Alexandra. бывает. Susanna Alexandra. Zij heeft Parijs gestuurd, Los Angeles... en eh, heeft zich volgens mij nu gevestigd in eh, Finland. En eh, ze werd ook begeleid door allerlei Finse muzikanten. Die, piano, dat was Jonas Havisto. En ja, de, de rest ken ik, ik ken ze eigenlijk niet. Maar ik wou toch eens een keer laten, iets nieuws laten horen. En ik denk, dat is wel een mooi cd'tje om op de zondagochtend te laten beluisteren. Wat ook mooi is, is een eh, Metro Midnight Music uitgave. Eh, lang geleden, 2006. En daar speelt het Metropoolorkest samen met Ak van Rooyen. Het is een bekend nummer, Sleeping Bee. 80 zou ik bijna zeggen. Eh, kom ik tegen bij Anne Burton, een van mijn favoriete zangeressen van een eh, LP... A Lovely Way, 1967. Eh, The Good Life is het nummer wat ze gaat zingen. Louis van Dijk piano, Jacques Scholz op de bas... Johan Engels op de drums. En ja, luister, ik dacht Piet Noordijk op deze cd saxofoon speelde... maar ook Ruud Brink. Het zijn allemaal hele bekende voor ons natuurlijk. En Burton. It's a, The Good Life. Yes, the good life, full of fun, seems to be the ideal is the good life makes you hide all the sadness that you feel. you won't really fall in love cause you can't take the chance So be honest with yourself. Don't try to fake romance. Mm, the good of life. To be free, to explore the unknown. the heartache when you know you must face them alone. Please remember, I still want you. Fly, Bye bye. voor een vibrafonist. En ik heb gekozen voor een eh, wat eh, eh, bekend... Nou, hij is niet zo heel erg bekend. Bill Ware is zijn naam. Amerikaanse vibrafonist. Geboren in East Orange, New Jersey. ja, heeft een tijdje lettend gespeeld. heeft in 2001 een mooie tribute cd gemaakt voor Duke Ellington. En hierin wordt hij ook begeleid door Mark Ribbett van gitaar.